طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بخان إن شاء الله تعالى نو فاذر مت هوستك ديرتين كان وأخواتها هوستك ديرتين خاب دوس أوفر كان وأخواتها كان اسم فعل ماضي معنى اسم بيزندر فعل Het is niet een fi'al madi zoals we eerder hebben gezien, die een fa'il krijgt, want we hebben gezien dat ieder fi'al een fa'il krijgt. Je hebt een fi'al madi en daarna komt een fa'il, degene die de handeling uitvoert. Maar in het geval van kana is het geen normale fi'al madi. Het is fi'al madi, maar het wordt fi'al madi naqis genoemd. Naqis, betekent niet compleet. Kana wa akhawatuha. En akhawatuha betekent letterlijk haar zusjes. Dus kana is een fi'al die bepaalde eigenschappen heeft. Die zullen we zo zien inshallah ta'ala in dit hoofdstuk. En akhawatuha, dus haar zusjes, andere soorten werkwoorden, die doen hetzelfde, die hebben dezelfde eigenschappen als kennen. En daar gaat de les over. Dus dan begin ik met de voorbeelden. Al-amthila. Al-amthila. الزحام شديد البيت نظيف En daar tegenover staat الزحام شديد كان الزحام شديدا البيت نظيف كان البيت نظيفا فوقنا الثوب قصير صار الثوب قصيرا البرد قارس صار البرد Qarisa. Als het goed is, hebben jullie deze voorbeelden overgeschreven in jullie schriften. Waarom vraag ik dat eigenlijk telkens? Dat jullie de voorbeelden overschrijven, zodat ook jullie handschriften gaan verbeteren. Als je vaak Arabisch schrijft, dan verbeter je op die manier je handschrift. Zin 5. Al-Khadimu qawiyun ليس الخادم قويا العامل نشيط ليس العامل نشيطا النهم مريض أصبح النهم مريضا الجو ممطر أصبح الجو ممطرا العامل متعب أمسى العامل متعبا الزهر ذابل أمسى الزهر ذابلا الغمام كثيف أضحى الغمام كثيفا الشارع مزدحم أضحى الشارع مزدحما المطر غزير ظل المطر غزيرا الغبار ثائر ظل الغبار ثائرا المصباح متقد بات المصباح متقد معتقدا المريض متألم بات المريض متألما Even iets terzijde wat gaat over uitspraak. Uh, jullie zien bijvoorbeeld aan de laatste woord in de eerste zin. كان الزحام شديدا shadiden. dus je hebt tenwin aan het eind. Maar als ik daar ga stoppen, dan wordt het shadida in plaats van shadiden. Zo stop je. Als je wil stoppen, dan zeg je niet shadiden, maar shadida. Net zoals we gezien hebben bij az-zihamu shadidun. In plaats van shadidun, je zegt shadid. Je stopt nooit op een haraka. Ik zal even de zinnen vertalen. Az-zihamu shadid betekent de drukte is groot. Is erg. Het is heel erg druk. Maar als je zegt kana zihamu shadida, dan betekent het de drukte was erg in verleden tijd. البيت نظيف كان البيت نظيفا البيت نظيف de, het huis is netjes, is schoon كان البيت نظيفا Eh, de, het huis was schoon. Athawbu qasirun, de kledingstuk is kort. Sara thawbu qasiran, het kledingstuk is kort geworden. Of het kledingstuk werd kort. Alberdu qarisun, de kou is erg. صار البرد قارسا de kou werd erg الخادم قوي de dienstman de werker de arbeider is sterk ليس الخادم قويا de werker is niet sterk العامل نشيط de werker is actief. ليس العامل نشيطا. De werker is niet actief. النهم مريض. Wat is een nahim? Een nahim is iemand die heel veel eet. Die te veel uh, eetlust heeft. النهم مريض. Dus zo'n iemand is ziek. Asbaha nahimu marida. Ik weet niet hoe ik het eh, precies moet vertalen. Maar ik denk zoiets als... Ehm, smulpaap of zoiets. Ik denk dat je het zo moet vertalen. Een nahim. Iemand die heel veel lust heeft om te eten. Dus de smulpaap is ziek, verbeteren jullie mij als ik het fout heb. Asbaha nahimu maridan, de smulpaap, of deze man, is ziek. Smulpaap. <laughs> nee, volgens mij niet. <laughs> طيب أصبح النهم مريضا سون مان إس زيك خبورد يا الجو ممطر التفير إس ريخ نختخ أصبح الجو ممطرا التفير آه، إس ريخنختخ خبورد العامل متعب de werknemer is moe. Amsa al-amilu mutaben. De werknemer werd moe. الزهر ذابل de bloem is uh, dood أمسى الزهر ذابلا de bloem werd dood In mijn woordenboek staat de gulzig, voor een neem. Dat zou kunnen. Ik weet niet, haal je de voorbeelden ook uit het boek of is dat iets extra's? Nee, deze voorbeelden zijn in het boek. Bladzijde 43. En die hebben jullie, die staan ook op de site. Even zien. Dus, al-ghamamu kathifun. De wolken zijn dicht. Het is dicht bewolkt. De wolken zijn dicht. Adha al-ghamamu kathifan. De wolken werden dicht. ash muzdahimun. De straat is druk. Adha ash-shari'u Muzdahima. De straat werd druk. Al-Mataru Ghazirun. De neerslag is groot. Regen is hevig. Walla al-Mataru De neerslag of de regen bleef هيفخ هارت الغبار فائر fa'irun. De stof is opgewaaid, is opwaaiend. Dhalla al-gubaru fa'ira. De stof bleef opwaaiend. Al-misbahu muttaqidun. Bata of al-misbahu muttaqidun, dus de lamp is aan. Bata al-misbahu muttaqida, de lamp bleef aan. Al-maridu muta'allimun, de zieke is pijnlijdend. Bata al-maridu muta'allima, de zieke bleef pijnlijdend. Dus bleef pijn lijden. Nu gaan we naar uitleg. كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان كما علمت Als we kijken naar de voorbeelden aan de rechterkant Van allemaal. Dan zien we dat, dat die voorbeelden, die zinnen, bestaan uit twee woorden, twee esma. De eerste ism is mubtada. Dat wisten jullie. Waarom? Omdat, die, omdat je daarmee de zin begint. En de volgende, de volgende ism, die vertelt informatie over de eerste. Daarom is het gabar. Dus de eerste zinnen aan de rechterkant, de rechterkolom, dat zijn allemaal die bestaan allemaal uit mubtada en khabar. En die zijn allebei marfu' omdat mubtada altijd marfu' is en khabar ook altijd marfu' is. طيب وإذا نظرت إلى القسم الثاني رأيت الأمثلة عينها بعد أن دخل على كل منها أحد الأفعال كان صار ليس أصبح أمسى أضحى ظل بات En als we kijken naar de zinnen er tegenover, dus in de linker kolom, dan zien we eigenlijk dezelfde zinnen die in de rechter, aan de rechterkant staan, maar met kana ervoor. Of Sara, of Leisa, of Asbaha, of amsa, of abha, of dalla, of bata. Wat is ook alweer qaris? Qaris betekent erg. De kou is qaris, is heel erg koud. نعم وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول مرفوعا في كل الأمثلة والاسم الثانية منصوبا في جميعها Wat zien we? Wajazak. Als we kijken naar de, die twee woorden, die twee asma, dan zien we, als we kijken naar de laatste letter daarvan, dan zien we dat de eerste ism marfo' is. Kijk maar. Kana zihamu. Hij is marfo'. والاسم الثاني منصوب في جميعها عند de اسم اسم is منصوب شديدا in plaats van شديد dat is een constatering dus wat we constateren in deze zinnen وما حدث هذا التغيير إلا من دخول الأفعال المتقدمة فهذه الأفعال إذا دخلت إذا تدخل على المبتدا والخبر لا عفوا فهذه الأفعال إذا تدخل على المبتدا والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها We zijn op bladzijde 44 bij het uitleg van de voorbeelden. Even kijken. Dus wat zien we? We zien dat al-ism al de eerste ism, wordt voor, of eigenlijk blijft maar voor, En de tweede zin, wat je zegt, wordt mansoob. Wordt mansoob. En dat komt alleen maar omdat die woorden, die af'aal, die ik net heb genoemd, kana sara, asbaha, bata, ervoor komen. Daarom is de eerste marfoor en de tweede mansoob. De eerste wordt ism kana genoemd, of een van haar zusjes, want kana is dus الفعل الماضي الناقص En die andere werkwoorden, Sara, Leisa, Asbaha, Amsa, Adha, Walla, Bata, die worden de zusjes van Kana genoemd. Omdat ze dezelfde werking doen als Kana. Dezelfde functie hebben als Kana. En de tweede ism wordt Gabar Kana genoemd. Of Gabar Sara of Gabar Leisa of Gabar Asbaha of Gabar Amsa, afhankelijk van welk woord op dat moment, over welk woord het hebben. ويعمل المضارع والأمر من هذه الأفعال عملها غير أن ليس لا يأتي منها مضارع ولا أمر Als we deze werkwoorden in mudari' zouden zetten, dan hebben ze dezelfde functie. Namelijk, ze gaan binnen bij een mubtada in khabar. De mubtada wordt marfo' of eigenlijk blijft marfo' en wordt ism van dat werkwoord genoemd. En al-ghabar wordt mansoob en wordt ghabar van dat werkwoord genoemd. Hetzelfde gebeurt als, dat, als die fi'al als modaria komt. En de modaria tijd komt. En ook als hij in amr komt. Want we hebben gezien dat er twee verschillende, drie verschillende soorten fi'al zijn wat tijd. Fi'al madi, fi'al mudari, fi'al amr. Als we kana als voorbeeld nemen. Kana is fi'al madi. Yakunu is fi'al mudari. En kun is fi'al amr. Dus zowel kana als yakunu als kun hebben dezelfde functie. Namelijk als uh, zij voor al-mubtada in khabar komen... dan wordt al-mubtada of blijft mubtada marfu' en wordt ism kana genoemd en wordt al-khabar mansoob en wordt ism, uh, khabar kana genoemd. وإذا تدبرت behalve sorry, ik was het vergeten, behalve lezen, dus het woord lezen, die heeft geen modara en heeft geen amr. Lezen komt alleen voor in ماضي tijd. وإذا تدبرت معاني هذه الأفعال في أمثلتها وجدت أن كان تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي. Als we kijken naar de voorbeelden, bijvoorbeeld voor kana, wat betekent kana? Dan zien we dat kana betekent dat al-mubtada' die bepaalde eigenschap heeft, die bepaalde informatie heeft, die al-ghabar ons vertelt, wanneer in de verleden tijd. Dat is de functie van kana. Met andere woorden, was. Dat betekent kana. Was. In verleden tijd. وليس لا عفوا وصار تدل على تحول المبتدا من حال إلى حال en wat doet Sara? Sara betekent dat de mubtada verandert van gedaante, van een bepaalde gedaante naar een andere gedaante. Met andere woorden, Sarah betekent werd. Werd. Hij is bijvoorbeeld wit en hij wordt zwart. Dus, uh, Sarah, مثلا صارت il warakatu sauda. Dat wil zeggen, het, het velletje is zwart geworden of werd zwart. Dat is de betekenis van Sarah. Walaysa tufidun nafi. En wat betekent lezen? Leysa duidt op ontkenning. Je zegt, in het voorbeeld, Al-Khadimu de werker is sterk. En als je zegt leysal khadimu kawiyan, dan zeg je ontkenning daarvan, de werker is niet sterk. أما أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات فتفيد توقيت اتصاف المبتدأ بالخبر بالصباح والمساء والضحى والنهار والليل ala tartib. En wat betekent de overige werkwoorden? Namelijk asbaha, amsa, abha, dhalla, bata. Ze, die uh, vellen, die duiden erop dat al-mubtada die bepaalde eigenschap van al-ghabar, dat al-mubtada die bepaalde eigenschap heeft bij een bepaalde tijd. Voor Asbaha, dat wil zeggen in sabah, in de ochtend. Voor Ansa in al-masa, dat wil zeggen in de avond. Wa adha in het doha, namelijk tussen zonsopgang tot al-dhuhr. Wa dhalla in de dag, gedurende de dag. En bata eh، gedurende de nacht. Dat is wat ze betekenen. Dus als we gaan kijken naar de voorbeelden. Eh, ik zei, nou, Sarah hebben we al gezien. Sarah thawbu qasiran. Dus als, als ik zeg thawbu de kledingstuk is kort. Sarah thawbu qasiran betekent dat het kledingstuk werd kort. En als je zegt asbaha, al-jawu mumtirun, het weer is regenachtig. Maar als je zegt asbah al-jawu mumtiran, dat betekent in de ochtend, in de sabah, word je wakker en zeg je asbah al-jawu mumtiran. Dus in de ochtend, in de morgen, is het weer regenachtig geworden. En als je zegt amsa, dus al-amilu mut'abun, de werknemer is moe, en je zegt amsa al-amilu mut'aban, dat wil zeggen dat de werknemer moe is geworden in de avond, nadat hij gewerkt heeft. En voor wat betreft adha, dat is dus in ad doha en doha, dat is de tijd tussen zonsopgang en dor. Al-ghamamu kathifun, de de wolken zijn dicht, het is dicht bewolkt. En als je zegt adha al kathifan, dat betekent die gedurende de hele tijd, gedurende de hele tijd van zonsopgang tot uh, eh, war, is, eh, is het erg bewolkt geweest. Al-mataru gazirun, de regen is hevig. En als je zegt walla al-mataru gaziran, dat betekent dat de regen gedurende de hele dag hevig was. Assalamu alaikum, ik moet gaan. Ik kan de les niet helemaal bijwonen vandaag na het SF. Ik kan de lessen gewoon terugvinden. Inshallah ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. En als we gaan naar beta, dat is dus de laatste in deze voorbeelden. Uh, Al-misbahu of al-maridu muta'allimun. De zieke eh, eh, heeft pijn, leidt pijn, leidt aan pijn. Dus zeg je beta al-maridu muta'alliman. Dan wil je daarmee zeggen dat de zieke gedurende de hele nacht pijn leidde. Dat is dus de betekenis van ieder woord. Van die zusjes van Kana. Dus dan gaan we naar stelregels. Stelregel nummer 18. القاعدة الثانية عشر تدخل كان على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها Dus wat doet كان gaat voor المبتدا en الخبر zij maakt المبتدا مرفوع en die mubtada wordt dan haar ism genoemd dus ism kana en maakt al-khabar mansoob en die wordt haar ism of haar khabar genoemd يمكن الكتابة بعد الانتهاء من الدرس إن شاء الله أنتهي من الدرس ثم تكتبون ما تشاءون بإذن الله تعالى القاعدة التاسعة عشر استرى يخلنا من يخنتين مثل كان فيما تقدم وصار وليس وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وتسمى هذه الأفعال أخوات كان دش Hetzelfde als kennen doet ook Sara. Lezen, asbaha, amsa, adha, dhalla en bata. En deze af'aal worden de zusjes van Kana genoemd. Agawatu Kana. En de laatste stelregel, dat is nummer 20. Al-Qaida al-Ashroon. لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي إلا ليس فلا يأتي منها مضارع ولا أمر uh, voor, alle, voor al deze werkwoorden heb je een modara en een amr. Dus al deze werkwoorden hebben een modara en een amr. Die doen precies hetzelfde als hun madi. Namelijk, zij komen voor een mubtada en gabar. Die mubtada wordt maar voor en wordt ism genoemd van zo'n werkwoord. En een gabar wordt mansoob en wordt de gabar genoemd van dit werkwoord. Dus zowel madi als modare als al amr van deze werkwoorden hebben dezelfde functie. Behalve lezen, die heeft geen modare en heeft ook geen amr. En op die manier zijn we gekomen aan het eind van, deze, van dit hoofdstuk, hoofdstuk nummer 13. En als er vragen zijn hierover, dan kunnen jullie die stellen bi'idnillahi ta'ala. Dus degene die vragen hebben, die kunnen hun hand omhoog doen en dan de vraag stellen, inshallah ta'ala. تفضلي zuster Umm Sousa. kunt u alstublieft de Modara en Amr geven eh, van alle werkwoorden met uitzondering van lezen en kennen? Nee, oké, kennen weet je al. Kennen weet je al en lezen die bestaat er natuurlijk niet. Bye. Dat is een hele slimme vraag. Kana is dus Yakunu Kun. Ik zal eerst het fi'al madi noemen en daarna al-mudari' en daarna al-amr. Dus kana, yakunu, kun. Duidelijk? Kana, yakunu, kun. Kana fi'al madi, yakunu fi'al mudari' kun fi'al amr. صار يصير سر ليس heeft dus alleen أصبح يصبح أصبح أمسى يمسي امسي أضحى يضحى اضحى ظل يظل Hier heb je twee mogelijkheden. Dhalla, yadhallu. Er is een taal die zegt... Uh, idlal, dat wil zeggen dat de lam wordt losgemaakt van zijn idram en wordt omgezet in twee lams. Of je kan zeggen walla. Dat is ook een vorm van amr. En bata yabitu bit. Bata yabitu bit. Nou. Is het een beetje duidelijk? Of je barakallahu ta'ala. Zijn er andere vragen? Zijn er andere vragen over dit onderwerp van kana wa akhawatuha. Heeft u andere vragen, zuster Om Ik zie uw hand nog steeds omhoog. Faddali, was er... Oké. Oh, iemand heeft al iets geschreven. Ja, ik, ik, kijk eigenlijk niet zo snel aan wat er geschreven wordt, want ik kijk eerst naar of iemand een hand heeft opgestoken. كان ماضي يكون طيب بارك الله فيك أخي عمر خايف نيت طيب في هيفت نوخ andere vragen؟ zijn de betekenissen van deze woorden duidelijk. Dus kennen, dat wil zeggen in het Nederlands gewoon vast. Sarah werd. Lisa is ontkennend, gewoon niet. Asbaha werd, maar dan in de ochtend, tfaddal, Achia Abdurrahman. Microfoon, oh. De genoemde werkwoorden, de zusjes van Kana, ja, zijn dat de enige die voorkomen of zijn er meerdere? Nee, dat zijn de enige die dezelfde functie hebben als kennen. Dus in dit geval dat zij uh, oh, wacht even. Ja, er zijn nog anderen, maar... Eh, nee, dat zijn inna wa akhawatuha, dat is iets anders. Die, doen, die hebben een andere functie. Um, ehm, la zala op de Er is ook een andere, namelijk la zala. Of ma zala. Maar ik zou zeggen, onthoud alleen maar deze. Zoals bijvoorbeeld bij de Nawazib, de horof nasb. We hebben een aantal gezien. Er zijn nog eigenlijk nog anderen die we nog niet gehad hebben. Maar het is voorlopig niet belangrijk om dat te weten. Nou, dus beperken tot deze inderdaad. Op dit moment gewoon beperken tot deze. En die komen... Uh, eh, asa, dat is bij de andere. Die, die hoort bij de andere. Nou, wat gaan we doen? Stap voor stap. Inderdaad, stap voor stap. <clears throat> Dit zijn op dit moment de belangrijkste. Deze moet je op dit moment onthouden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. En inclusief kana zijn het dus 8. Inna wa akhawatuha laten we voor volgende keer. Nu zijn we bezig met kana wa akhawatuha. Nou, nog meer vragen? Kan je nog een keer noemen, ik ben het binnen. Hm? Ik ben net binnen. De les wordt opgenomen en zal inshallah ta'ala op de site www.arabischelessen.nl komen bi'imnillah eh, ta'ala. toch? Kana, Sara, ليس أصبح أمسى أضحى ظل وبات نعم Nog meer vragen? النواسخ متصدع فارس متصدع graag de VB noemen. De VB, werkwoord. Wat is VB? Kana, wasara, walisa, Ik zal even de zin schrijven. bezit. Je staat boven. Daar staat boven. De tekst boven. In de venster van... Ik zal het toch even opschrijven. www.alabc.nl Oh, sommige mensen... Mutasaddia betekent uh, uh, gebarsten. Gebarsten, daar zit een barsten in. Lees al jidaru mutasaddian betekent dat in de muur geen barsten zit. Geen barsten zitten. Nou. أخي نجيم تفضل <laughs> Turkse letters? Nee, dit zijn geen Turkse letters. Dat zijn Arabisch wat er geschreven wordt. En als je Arabisch installeert op je pc, dan kun je het lezen inshallah ta'ala. En misschien wil iemand hier de link plaatsen hoe je Arabisch kan installeren op je computer. وجزاك أخي نجيم تفضل Oh ja, de vraag is daar. Is het ook mogelijk dat een van die woorden ook naar een al-mubtada komen? Als hij na al-mubtada komt, dus je zegt bijvoorbeeld البيت نظيف البيت كان نظيفا البيت كان نظيفا dan is al beit hier mubtada gewoon. Hij is mubtada gewoon. En waarom is hij mubtada? Omdat hij daarmee de zin begint. Het is een ism waarmee je een zin begint. Kana wordt dan fi'al madi En in dit geval is al-ism van kana dhamir mustatir. Is niet zichtbaar. ook al eigenlijk stiekem is eh, ism kana al-bayt. Maar omdat hij ervoor is gegaan, wordt hij niet gerekend tot ism kana. Hij is gewoon mubtada. Maar dan ism kana is damir mustatir en is niet zichtbaar. Dus hoe doen we de arab Bijvoorbeeld kana al-baytu We doen arab op deze manier. Kana فعل ماضي ناقص deze manier ناقص فعل ماضي ناقص البيت اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة أو بالضمة الظاهرة في آخره أن نظيفا إس خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره zo doen we al-i'raab even kijken zuster Muslima C broeder Abdullah heeft een link geplaatst over hoe je Arabisch kunt lezen en schrijven nou zo doen we dus al-i'raab Je hebt ook soms bij Gabar حملت جملة فعلية ما شاء الله ja dat klopt om Suleiman naam je hebt ook bij al-Ghabar hij komt al-Ghabar komt zoals we gezien hebben in deze voorbeelden als enkel woord als een ism maar hij kan als een jumla komen maar daar gaan we niet druk over maken op dit moment. Dat komt later bij te halen. Nu gaan we ons concentreren op gewoon één woord. Nou, wat is het? Sara al-ma'u mujalladan. Waar lees je de voorbeelden, Karim? Jij gaat ons voor, denk ik. Ik weet niet waar je dat allemaal leest. In een ander grammatica boek. Tayyip. Geen probleem. Sara al-ma'u mujalladan betekent dat het water is ijs geworden. Het water werd ijs. Sara is fi'al. ماضي ناقص الماء marfu' صار مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره مجلدا خبر صار منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره نعم جملة فعلية تبتدئ بفعل نعم نضيف خبر طيب أصر خين فراخ ميرزين meer zijn dan gaan we hier stoppen بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته